Mark Visser met het NOS-journaal. Amerikaanse oud-first lady zoals de weduwe van de republikein Gerald Ford, die van 1974 tot 77 president was. Betty Ford was een voorvechter van vrouwenrechten en had ook liberale ideeën over seks voor het huwelijk en drugs. Ze genas van borstkanker en sprak daar openlijk over, wat in die tijd niet gebruikelijk was. Na het presidentschap van haar man werd ze behandeld voor haar verslaving aan alcohol en pijnstillers. In 1982 richtte ze in Californië haar eigen kliniek op, het Betty Ford Center. Betty Ford is 93 jaar geworden. Middelbare school in Roermond heeft een docent geschorst omdat hij een relatie zou hebben met een leerlinge. Volgens de school, het Broekin College, heeft de 50-jarige docent onprofessioneel gehandeld door zijn omgang met het meisje van 16. De school in Roermond heeft aangifte gedaan bij de politie. Onderzocht wordt nu of de docent zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Met een groot volksfeest wordt in Zuid-Soedan de onafhankelijkheid gevierd. Het overwegend christelijke land heeft zich vannacht officieel afgescheiden van het islamitische noorden op basis van een akkoord uit 2005. Zuid-Soedan is straatarm en moet van de grond af worden opgebouwd. Wel zijn er oliereserves, maar op een deel daarvan maakt ook het noorden aanspraak. Door de splitsing is Soedan niet meer het grootste land van Afrika, dat is nu Algerije. Zoutproducent Frisia mag zout gaan winnen onder de Waddenzee. Nu gebeurt dat alleen op het vasteland. Minister Verhagen heeft groen licht gegeven voor de winning van zout in het gebied Havenmond, zo'n drie kilometer uit de kust bij Harlingen. De betrokken gemeenten zijn tegen nieuwe winning onder het vasteland, omdat daardoor de bodem daalt.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 Cause you know that I'm the one to keep you warm, shaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, make you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. Let me rock you, this all I wanna do.